Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Reclame maken zit er voor populaire YouTubers niet meer in. Nu zie je nog wel eens video's waarin ze enthousiast van alles aanprijzen. Ik ga de dag beginnen, ik ben net even in bad geweest. Ik heb een trui aan van Mooswant NL. Dit is echt mijn favoriete trui. Vandaag doen wij de Doritos Roulette Challenge. Ehm, zoals ik al zei, ga ik naar de Hunkemuller. Hey eh, Gio, heb je dorst? Ja, heb je dorst? Drinken. Hey eh, Gio? Ja? Mountain Dew. Pak eentje. Maar volgens het Financiële Dagblad mag dat niet meer zomaar. Als ze een product in beeld brengen, moeten ze erbij zeggen dat het om reclame gaat. Kijkers aansporen een product te kopen wordt verboden. En in vlogs voor kinderen onder de 12 mag je helemaal geen gesponsorde producten meer laten zien. In Canada is de rechtszaak begonnen tegen de man die twee jaar geleden in de stad Toronto met een busje acht vrouwen en twee mannen doodreed. De nabestaanden zijn emotioneel dat de zaak nu van start gaat. We're going be forced to relive those moments, you know, this is a very, very human feeling for us. We're going to be going through a lot of emotions that are real. De man van 28 zegt dat hij handelde uit vrouwenhaat. Hij zegt dat hij een geestelijke stoornis had, waardoor hij niet toerekeningsvatbaar zou zijn. Utrecht heeft een nieuwe burgemeester. Sharon Dijksma gaat het doen. Zij is nu nog wethouder in Amsterdam. Maar als binnenkort alles rond is, mag ze dus aan de slag in Utrecht. En ook gaat ze gauw die kant op verhuizen. Meld je even aan in de NS-app als je zo de trein pakt. Op die manier willen de spoorwegen weten hoe druk het wordt in de coupés. Door corona wordt er nu maar weinig gereisd en durven sommige mensen niet met het OV. De NS hoopt dat dus met de app op te lossen. De vraag is natuurlijk of reizigers hun tripje ook echt gaan doorgeven. Ik denk het niet. Ik denk, zoals ik, ik zou er niet bij stilstaan. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. En het is misschien heel lullig, want het is wel handig. Maar met deze regel tegenwoordig vind ik het op zich wel... Eh, ja, ik doe het bij de sportschool ook, dus eh, ik zou er zelf geen problemen hebben. Alleen ja, het wordt er wel een beetje te veel. Ik bedoel, eh, ja, volgens mij is het al rustig in het OV. Dus ja, ik weet niet wat je ermee wilt bereiken. Ik begrijp de situatie dit jaar wel, maar ik vind het een beetje vreemd. Dat je speciaal om met, de trein te gaan speciaal moet reserveren. Doorgeven is trouwens niet verplicht. Wil je het wel doen, dan kan dat dus in de NS-app. Het weer, het is mistig op sommige plekken. Het is ook bewolkt.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 I don't even be asking to move that chick, uh-huh, who that chick, nah. That's pitiful, that's so average, why? Some women want men and some girls want wives. Tell lies until they bugging and they pants on fire. Uh.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 dan het ministerie van Sociale Zaken doet voorkomen, meldt Trouw. Het waren er geen 53.000, maar 12.000, zegt de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven. De NS wil dat reizigers hun geplande reis vanaf vandaag vooraf doorgeven. Daar is nu een mogelijkheid voor in de NS-app. Door de informatie beschikbaar te maken kunnen reizigers beter inschatten hoe druk het is tijdens hun reis. Dat de Amerikaanse president Trump zijn verlies nog niet heeft toegegeven... noemt Joe Biden beschamend. Biden zei op een persconferentie dat het de nalatenschap van de president geen goed zal doen. Het weer in het noordoosten kan het mistig zijn. Verder is het vandaag vrij bewolkt. In het zuidwesten vanmiddag kans op zon bij een graad of 13. toch, ja. Moest de oogst zelf nog zaaien, jongen. Niets is wat het lijkt, geloof me.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 I line up outside. Know that it's hot in here because the club is full of women. It's wall to wall and I got my crew with me. We grab a table spot to chillin'. Hunt down the waitress, make an order. Here we go. Throw back a drink and let it kick in. It takes a minute. Who's ready to have some fun? Get up and take a lap to mingle. Love being single on a night like this. Yeah, so many beautiful young people that game is lethal. You don't have to kill him, no. Just look at everyone as equal. While you were dancing, she was watching, feeling you. Her and the girlfriend's by the speaker. I'm moving on each other, this is when the show begins.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 I wanna get in with Whoa. some attention. I'm freak girl. I wanna get in with I wanna work mommy. pass me a drink and let's roll. Oh. some girls dance with women. Na, na, na, get some attention. na.